Lot Lewin met het NOS Journaal. President Rajapaksa van Sri Lanka treedt komende woensdag af. Het parlement had gevraagd om zijn aftreden na de protesten van vandaag. Woedende betogers bestormden de woning van de president. Ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De premier is bereid af te treden als er een nieuwe regering wordt gevormd. De demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. De Oekraïense president Zelensky heeft vijf van zijn ambassadeurs ontslagen... die in Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije en India. Een reden is niet gegeven. Het ontslag van de ambassadeur in Duitsland komt op een gevoelig moment. Oekraïne vindt dat Duitsland haast moet maken met de levering van zware wapens voor de strijd tegen Rusland. Dat heeft de ambassadeur met harde woorden aan bondskanselier Scholz laten weten. Ook heeft hij Scholz vorige maand voor beledigde leverworst uitgemaakt. Of dat iets met zijn ontslag te maken heeft is niet bekend. De Duitse politie doet onderzoek naar een incident op een feest van de SPD-fractie in Berlijn. Volgens Duitse media raakten zeker acht vrouwen onwel nadat ze werden gedrogeerd. Waarmee is niet duidelijk. Het feest afgelopen woensdag was in de tuin van het kantoor van bondskanselier Scholz. Er waren zo'n duizend mensen uitgenodigd, onder wie veel politici en medewerkers. De SPD heeft aangifte gedaan. In verschillende steden zijn actievoerders die ING-kantoren wilden bezetten opgepakt. Het gaat om klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen dat de ING-bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. In Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Almere heeft de politie actievoerders gearresteerd. In de meeste gevallen omdat ze niet weg wilden gaan na sluitingstijd. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het vrijwel overal droog en overwegend zonnig. De maxima liggen dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Brezandijk en Den Oever.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 Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen 106.9 FM. didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call.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 Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todo esto brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando.